Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Liverpool-aanvaller Jogo Jota is overleden. Veel is nog onduidelijk, maar volgens Spaanse media raakte hij samen met zijn broer betrokken bij een auto-ongeluk in het noordwesten van dat land. Het nieuws is nog niet bevestigd door zijn club, maar ze zouden van de weg zijn geraakt waarna hun wagen in brand vloog. Afgelopen seizoen werd Jota kampioen met Liverpool... en maakte hij in de competitie zes doelpunten voor de ploeg van trainer Arne Slot. Jota was 28. In de Tweede Kamer is het vandaag de erop of de ronde voor het strengste asielbeleid ooit. Er wordt gestemd over de plannen van oud-minister Faber. Het zou kunnen dat de Tweede Kamer akkoord gaat. Maar dan moet de wet ook nog door de Eerste Kamer, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Daar zijn de politieke verhoudingen toch echt anders dan in de Tweede Kamer. Eh, en je kunt niks uitsluiten in Den Haag. Maar zoals het er nu naar uitziet, ja, dan gaat die, gaan die wetten het daar niet halen. Maar goed, eerst even afwachten of NSC het mogelijk gaat maken dat de wetten überhaupt door de Tweede Kamer komen. Alle Nederlanders hebben PFAS in hun bloed. Dat is de verzamelnaam voor niet afbreekbare chemische stoffen... die bijvoorbeeld in verpakkingen en make-up zitten. Volgens het RIVM gaat het om hoeveelheden waar je niet gelijk ziek van wordt... maar het kan wel slecht zijn voor je immuunsysteem. En vrouwen die na het plaatsen van een borstimplantaat gezondheidsklachten krijgen... krijgen die niet door die siliconenimplantaten. Dat zeggen zes Nederlandse ziekenhuizen die er onderzoek naar hebben gedaan de resultaten uit ons onderzoek zijn heel geruststellend voor vrouwen die graag een borstreconstructie willen met een siliconen borstimplantaat. Omdat ja, dit uitwijst dat er dus geen verband is tussen het krijgen van zo'n borstreconstructie en het uiteindelijk ervaren van die klachten die ook wel breast implant illness worden genoemd. Het gaat dan om klachten als somberheid en hoofdpijn. Waardoor die dan wel worden veroorzaakt weten de onderzoekers niet. Naar schatting zijn er in ons land zo'n 200.000 vrouwen met borstimplantaten. En het weer nog een prima zomerdag met veel zon. Aan de kust wordt het een graad of 20. En in Zuid-Limburg kan het wel 25 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file rond Amsterdam... door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je nog 20 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je een half uur in de file... voor knooppunt Koenplein. En op de A9 heb je ook nog een half uur tijdverlies van Alkmaar naar Diemen. Het is daar druk tussen de afrit Haarlem en de afrit AMC... Op de A4 naar Amsterdam sta je nog een kwartier in de file... tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. En op de A10 Noord is het druk.